Mariel Hageman met het NOS Journaal. Het aantal jong gesloten instellingen is het afgelopen jaar fors gestegen, meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van de inspectie jeugdzorg. Vorig jaar liepen 60% meer jongeren weg dan in 2009. Ook was er meer agressie tegen het personeel. Twee jaar geleden werden 62 incidenten gemeld, vorig jaar waren het er 108. Hoofdinspecteur Tiele van de jeugdzorg noemde in RTL Nieuws de toestand zorgelijk. In sommige instellingen zegt het personeel dat het niet is opgewassen tegen het agressieve gedrag, zei ze. In Noord-Ierland is een politieman bij een aanslag omgekomen. In de plaats Oma ontplofte een bom onder zijn auto. De politie heeft nog geen idee wie er achter de aanslag zit. De man van 25 werkte nog maar kort bij de politie. De laatste vijf jaar zijn er vaker van zulke aanslagen op politiemensen gepleegd. Doorgaans zijn ze het werk van oud-IRA-sympathisanten die het niet eens zijn met het Brits-Ierse vredesakkoord. Tot vandaag vielen er bij die aanslagen geen doden, onder meer doordat de bommen op tijd werden ontdekt. In Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust, zijn al de hele dag gevechten tussen voor- en tegenstanders van president Bakbo. Die verloor de presidentsverkiezingen van oppositieleider Ouattara, maar weigert nog steeds op te stappen. De strijd concentreert zich rond zijn paleis en enkele kazernes waar troepen loyaal aan Bakbo zijn gelegerd. Het is onduidelijk waar de president is. In de eredivisie heeft FC Twente de koppositie overgenomen van PSV. De landskampioen won thuis met 2-0 van de Eindhovenaren. Theo Jansen maakte beide doelpunten. Met nog vijf wedstrijden te gaan heeft Twente nu een voorsprong van twee punten op PSV. Heerenveen verloor thuis met 3-2 van Excelsior en de Graafschap verloor thuis van NAC met 3-1. Het meest gescoord werd in de wedstrijd Willem 2 Roda JC. Het werd 5-4 voor Roda. Het weer. Vanavond en vannacht kans op een bui.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 Dub time. There's not a problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. it slide. Just forget about your troubles and your nine to five. And just sail on. That's what you do. Just sail on. Now the dude's so funky.